Morat Rouakili met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets vernietigen. De toezichthouder heeft dat bepaald omdat de sets met onder meer data van onschuldige burgers... langer zijn bewaard dan de toegestane termijn van anderhalf jaar. Het gaat om veel gegevens die de diensten via bijvoorbeeld programmeertrucs binnenhalen. Daaronder zijn veel data waarvan ze weten dat ze niet relevant zijn. De diensten bewaren ze toch met een beroep op de nationale veiligheid. Boze boeren hebben gisteravond in de Achterhoek het spoor geblokkeerd. Ze protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij het treinstation Lichtenvoorde Groenlo hebben ze twee treinen aan een ketting gelegd. Ze willen voorkomen dat de dieseltreinen nog langer stikstof uitstoten... in het volgens hen prachtige Natura 2000-gebied Korenburgerveen. De eerste vlucht die asielzoekers vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda moest brengen... is vanavond toch niet vertrokken. Britse rechters zagen geen bezwaar... maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde anders in een spoedprocedure... Zij zeggen dat er een reëel risico bestaat op onomkeerbaar leed bij de asielzoekers. Het omstreden plan werd in april door premier Johnson aangekondigd... en is bedoeld om mensensmokkel over het kanaal te ontmoedigen. Costa Rica heeft zich als laatste land geplaatst voor het WK-voetbal in Qatar. De Costa Ricanen wonnen met 1-0 van Nieuw-Zeeland... dankzij een goal van Campbell in de derde minuut. Ze komen in groep E terecht en treffen daar Spanje, Duitsland en Japan. Het WK voetbal in Qatar begint 21 november... als Oranje de openingswedstrijd speelt tegen Senegal. En dan het weer. Het is vannacht helder en het koelt af naar 12 graden in het westen... tot 8 graden in het noordoosten. Morgen veel zon en dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 everyone leaves the room. So tell me, can you feel the mask girls coming with the FIFA, FIFA, FIFA? is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

you're not even close. Drama always follows you home, but I won't be waiting. the place and time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 says, take say Chicken. 嘿。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 be high keuze ZFM.